Ik vind dit heel erg gevaarlijk. Eh, dat dit, eh, en daarom spreek ik over een grens overschrijden en daarom spreek ik over opruiing. Dit moeten we echt niet willen doen als we het hebben over een inclusief Nederland. Het NPO heeft het commissariaat van de media gevraagd om een uitspraak te doen. In het statement van de omroepen zeggen ze dat in de aflevering van Ongehoord Nederland... valse en racistische dingen worden gezegd. En voor racisme is in onze maatschappij geen plaats, schrijven ze. De politie zoekt naar een man en vrouw die iemand hebben ontvoerd. Bij het station in het dorp Portugaal bij Rotterdam trokken ze vanmiddag een man de auto in. Het slachtoffer werd even later in Rotterdam-Zuid teruggevonden, maar de verdachten zijn nog op de vlucht. Jumbo-topman Frits van Eert blijft nog zeker drie dagen in de cel. Eerder deze week werd hij opgepakt en werd zijn huis doorzocht in verband met een witwasonderzoek. Hij is een van de negen verdachten. Ze zouden elkaar kennen uit het motocrosswereldje. De hoofdverdachte is een man uit Assen. En de hele dag is al duidelijk dat het enorm druk is in Londen bij het afscheid van Queen Elizabeth. Mensen staan urenlang in de rij. En ambulanceteams hebben inmiddels meer dan 400 mensen moeten behandelen. Een aantal van hen hadden hoofdletsel nadat ze flauw waren gevallen. Ook zouden twee vrouwen seksueel zijn misbruikt. Daar is al iemand voor opgepakt. Een van de mensen die staat te wachten in de rij is oud-voetballer David Beckham die Queen Elizabeth verschillende keren ontmoette en opgegroeid is in een familie van royal fans. If my grandparents would have been here today, uh, I know that they would have wanted to be here, so I'm here on their behalf and on behalf of my family and obviously to, to celebrate with everybody else here. Geen VIP-line voor uh, bekende mensen dus, een VIP-line. Ook Beckham stond meer dan 14 uur in de rij. En maandag wordt Elizabeth begraven. Het weer, af en toe regen, af en toe zon. Later vanavond en vannacht meer kans op regen.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 Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí. Me di borracho ahí, ya no me importa nada. Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. Tú dime a dónde. Y dejando mis demonios atrás Y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar No sé si es mi autismo, ya no sé cómo llorar Digo adiós a mis queridos, mi mamá y mi papá Ey, regresaré con más cariño parada Tú dime a dónde la ruta correcta, que yo no sé pa' dónde voy.